Eerst mogen de Kamerfracties hun mening nog geven. Het moederbedrijf achter Louis Vuitton heeft vorig jaar de omzet en winst zien dalen. De winst kwam uit op 10,9 miljard euro, 13 minder dan een jaar eerder. Het Franse bedrijf is eigenaar van zo'n 75 luxe merken, waaronder dus Louis Vuitton, maar het heeft ook een champagne- en cognacmerk. Bij zowel de mode als dranktak daalde de omzet. Bij de sieraden en cosmetica was er nauwelijks een daling. Volgens het luxe concern was er minder winst en omzet door de geopolitieke spanningen en de economische onrust in de wereld. Bij een controle van twee containers uit Ecuador... heeft de douane ruim 4800 kilo cocaïne onderschept. De duizenden pakketten van een kilo waren verstopt in drie elektrische magneten. Drie mensen zijn opgepakt. één van hen wordt langer vastgehouden. Het Alreine ziekenhuis in Leidendorp behandelt geen eenvoudige oogklachten meer... maar verwijst door naar privéklinieken. Bij één daarvan werken dezelfde oogartsen als in dat ziekenhuis, meldt Omroep West. Het Alreine ziekenhuis stoot een deel van het oogzorg af vanwege de lange wachtlijsten. Het weer in het noordoosten valt vannacht sneeuw.